Brussel. De jaren 90 voor tieners. Steven van Herrewegen. Goedemiddag, tieners van vandaag. Tot u spreekt een tiener uit de jaren 90. De komende 14 weken draai ik voor jullie muziek uit de 90s. Dat was een hoopvolle periode, want in die tijd wou Meteor nog gewoon leraar worden. Een uur lang draai ik die muziek waar jullie ouders wild van werden. Het kan misschien chockerend klinken, maar zij zijn ook ooit jong geweest. Je vindt veel van hun tienerfoto's terug op de site van het Natuurhistorisch Museum. Vandaag 13 essentiële songs uit de 90s die iedereen zou moeten gehoord hebben voor je sterft. Met je bloemkool, als je dit hoort, hou nog 60 60 minuten vol. Studio Brussel! Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. We starten deze muzikale odyssee met een band uit Seattle die niet beroemd wou zijn. Dat is glansrijk mislukt, want Nirvana groeide uit tot de grootste grunge-band aller tijden. Als uw lieve papa zo meteen van de keukentafel stage duift, dan hoef je hem niet op te vangen. Dat doet de mutualiteit wel. Smells Like Teen Spirit van Nirvana. De iconische videoclip werd gedraaid in de turnzaal van een school en acht jaar later draait Britney Spears haar eerste videoclip ook in een turnzaal. In de videoclip van Baby One More Time wordt haar love interest gespeeld door haar bloedeigen neef. In Aalster kende iedereen zich in die clip, want daar heette de meeste meisjes toen Britney en was hun love interest ook vaak hun eigen neef. En die riep dan Britney Can Hit Me Baby One More Time, waarna ze het ja-woord op de spoedafdeling van het hospitaal gaven. En na drie weken huwelijk kwamen ze meestal op de palliatieve afdeling terecht. to Britney Spears en Baby One More Time. De Spice Girls waren in de 90s het Britse antwoord op de boysband-epidemie. Van onder elke steen kwam een boysband gekropen. Die waren vaak mooi, maar leeg van binnen. Een beetje zoals de tweedehandswinkel van Andy Peelman. Op enkele weken tijd werd de planeet veroverd door girl power. Eindelijk was het aan coole meisjes die met wannabe jongens waarschuwden... als je met mij wil zijn, moet je mijn vriendinnen erbij nemen. Er zijn toen honderdduizenden mannen gevlucht naar Zuid-Amerika. Studio Brussel. De jaren 90. De jaren 90. Voor tieners. wanna be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't come for free. She's a real but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta make me last forever. Stop your body down and wine it all around. Stop your body down. Wannabe Wallaby van de Spice Girls. In de jaren 80 breekt hip-hop door en tegen de jaren 90 wordt het een mainstream genre. Can't touch this. MC Hammer is de eerste giga-hip-hopster dankzij. Can't touch this. Dat is een heldere boodschap, maar MC Hammer vergeet er wel bij te zeggen wat we niet mogen aanraken. Weet u het antwoord wel? Mail het dan graag snel door naar patiënttompie.veelteveel.be. So hard makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is beat up uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling little bit and let them know what's on like that. Like that. Pull on them and just fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat uh, they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man, you can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You are talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight Singles are sweating so fast to my whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s, to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. the game ruling this, you probably are dead. So wave your hands in the air, bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it for a winner. Dance to this, and you're gonna get there. The move, slide your rump, just for a minute. Let's all do the bump, bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't, you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. You Can't Touch This van MC Hammer. In zongen wij vaak na nacht doorzakken wanneer iemand moest overgeven. Stop Time. Zometeen de Rembrandts met I'll Be There For You. Onderweg naar een etentje met vrienden? Dat is hop op de bus, hop op de deelfiets en hop klinken met de vrienden. Hop in combineer trein, tram, bus, step, deelfiets en auto. Dat is hop en je bent er. De mobiliteit van morgen, die start vandaag. Ontdek het op hopin.be. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid. Nu bij Torfs. 5 euro korting per aankoopschijf van 50 euro op de kidscollectie. Zin in extra voordeel? Word dan snel lid van de Torfs Ravot Club, want ravotters krijgen altijd meer. Sterk in je schoenen? Carrefour, dat is lekker veel groenten en fruit voor minder dan 1 euro. Echt? En een kilo tomaten? Minder dan 1 euro. Amai, dat is wel een slaagde prijs. Ook de sla? En kom, kom er eens kijken. Radijzen, appelen, worteltjes. Allemaal voor minder dan een euro. Ja, snel naar je Carrefour of naar carrefour.be. E. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. De jaren 90 voor tieners. van de Rembrandts werd iconisch dankzij de tv-reeks Friends nadat R.E.M. geweigerd had het nummer Shiny Happy People te mogen gebruiken. Shiny Happy People werd dan wel het themanummer van het laatste Open VLD-congres. In de jaren 90 werden DJ's ook sterren. Norman Cook verandert zijn naam in Fatboy Slim en verovert de wereld. DJ's die sterren worden, voor mijn grootvader werd het allemaal te veel. Op de vraag wat gaan ze nog allemaal uitvinden in de 90s was het antwoord de Furby, de Tamagotchi, de Flippo's en Koen Krukke. come have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Studio Brussel. plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding. losers in de jaren 90. Maar Dutroux, Saddam Hussein, de mama van Sophie, van wie ik in de logeerkamer moest slapen omdat haar dochter nog maar 19 was. En natuurlijk de papa van Sophie, die ook in de logeerkamer moest slapen. Niks zo mooi als de liefde, maar als je geen lief had in de jaren 90 kon je helaas ook nog niet op Tinder. Je kon nog niet naar rechts swipen, maar zag je op een scoutsvuif of een theedans een leuke jongen of een leuk meisje op de dansvloer, dan kon je wel eens naar rechts knijpen. U mag deze mop net als het volledige uiveren van de M-Kids zo snel als mogelijk vergeten. your call. 20 voor tieners. Lucy Lou. With my girl Drew. Uh -huh. Cameron D and Destiny. Charlie's Angels, come on. Come on.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 En dan in samenwerking met Ecstasy en het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer tot maandagmiddag te bonken en te blazen op briezende beats. Een generatie Vlaamse mannen en vrouwen hebben tijdens elk weekend in de 90s al hun geld en al hun hersencellen geschonken aan donkere danstempels. De beat was god in de 90s, want zoals de filosoof Samson al voorspelde, er zit meer in een beatje dan je denkt. Zometeen een song van Michael Stipe, die in de 90s niet alleen zijn haar, maar ook zijn geloof verloor. Ja, Kruidvat gaat er weer voordeel. Met nu pampers, luiers en luierbroekjes Big Packs 3 voor 60 en 4 voor 68 euro. En gratis verzending. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel. Ik ben Nick Bril en als chef van sterrenrestaurant De Jane kan ik natuurlijk niet anders dan sterrenmenu's voorschotelen. Denk bijvoorbeeld aan een gemarineerde William Boeva met tonen van Bent van Looy of een klaargestoomde lindenmerkpool in een dressing van Katluiten. Smaakt het dan naar meer? Dat is mooi, want ik nodig jou uit voor Celebrity Masterchef Vlaanderen. Maandagavond, 9 uur, op Play 4. Zeg Aldi, waarom is het slim om nu langs te komen? Wel, het is nu wijnfestival bij Aldi. Met lage prijzen op uitstekende wijnen. Zoals de Italiaanse rode wijn Nero di Troia voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim. Ons vakmanschap drink je met verstand. De jaren 90 voor tieners. dream. Losing My Religion, een song over het geloof, in je eigen geloof verliezen. In 1994 durft de Amerikaanse band Green Day het aan om een nummer uit te brengen over mentale gezondheid. Mannen die praten over hun emoties, dat was toen levensgevaarlijk. Mijn onkel heeft ooit eens over zijn emoties gepraat tegen tante Hilda. Sindsdien ging haar gevoel van appreciatie naar alimentatie. Do you have the time to listen to me everything am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm picking up Am I just paranoid?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 voor tieners. Oasis en Wonderwall eindigen we vandaag met een essentiële song uit de 90s van eigen bodem. In 1992 komt Luc de Vos en Gorky plots uit de lucht gevallen. En wij geloofden onze oren niet. Op een debuutplaat staat Mia, over een vrouw die haar weg zoekt in het troosteloze leven. Dat is gelukkig vandaag niet meer nodig, want Waze wijst ons de weg. zover enkele essentiële songs uit de 90s. Nu donderdag is er het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van 1990 in de jaren 90 voor tieners na thuis op VRT1 en VRT Max. Bedankt om te luisteren, beste tieners van vandaag. Doe de groeten aan jullie ouders en vergeet nooit dat zij ook ooit jong waren. Lang leven de middeleeuwen. Salut! Ah, België. Prachtig land, maar wel wat klein. Zeker als een team doorwinterde topspeurders je achterna zit. Ja, lopen ze. Ze kunnen niet weg, In een klein land als België is de vraag dan niet hoe ver vlucht je, maar wel hoe ver ga je. Een spannend nieuw seizoen van Klopjacht. Morgen om 8 uur op Play 4 en ook op GoPlay. Nu bij Coolride, Merkenfestival. Met 20% korting vanaf 12 producten van Oasis en nog veel meer kortingen op andere grote merken actie tot en met dinsdag 5 september in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid. Laagste prijzen. Sommige mensen voelen zich helemaal vrij in de natuur. Ah, geen drukte, geen mensen en hap, geen kleren. Gewoon puur natuur. Goeiedag, mijn naam. Wat het ding ook is. Friskes, hè. Het kan, met Lotto. Speel nu voor de jackpot van zaterdag. Er is 2.500.000 euro te winnen. Lotto, omdat het kan. Dit is Studio Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.